Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Goorle een man aangehouden... die een doorgeladen geweer met patronen in zijn auto had. Het wapen was voorzien van een vizier, een demper en een statief. De man kon zich niet legitimeren en deed erg zenuwachtig. Bij hem thuis vonden de agenten een taser, een bivakmuts... een kogeldierend politievest en ongeveer 500 patronen bestemd voor het geweer. De man van 30 zit vast. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij een verzamelaar is van oude wapens... en het doorgeladen geweer had gekocht op een legerbeurs in België. Een gewapende man heeft zich in de Duitse stad Saarbrücken verschanst in een restaurant. Volgens de politie zit hij daar alleen. De man rende rond kwart over negen met bebloed shirt een restaurant binnen en riep dat iedereen naar buiten moest. Daarna sloot hij de deur. Volgens de politie is er geen sprake van terreur en lijkt het erop dat de man psychische problemen heeft. Het centrum van Saarbrücken is afgesloten. Politie probeert contact met hem te krijgen. Premier Michel van België heeft zijn vakantie afgebroken na de aanslag op een politiebureau in Charleroi. Een man riep Allahu Akbar en verwonde twee agenten met een kapmes. Hij werd daarna doodgeschoten. Justitie gaat uit van een terreurdaad. Over zijn identiteit is nog niets bekend. Premier Michel overlegt met de veiligheidsdiensten en zal het bureau bezoeken. Bij overstromingen in Macedonië door zware regenval zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Het water kwam vannacht plotseling opzetten, waardoor de slachtoffers werden verrast. Vooral de hoofdstad Skopje had wateroverlast. Auto's konden niet verder door het hoge water en vooral in de buitenwijken van de stad stonden veel straten blank. Later vandaag wordt in Macedonië opnieuw veel regen verwacht. Het weer in het zuidoosten nog zonnig, verder overal bewolkt en vanmiddag plaatselijk wat regen. Het wordt warm vandaag, 22 tot 25 graden. Morgen zon en bewolking en een paar buien en dan wordt het een graad of 20.